Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om sportverenigingen te ondersteunen maakte minister Van Rijn vanmiddag bekend. Sinds begin maart ligt het verenigingsleven van bijna alle sportclubs grotendeels stil, als gevolg van de coronacrisis. De 110 miljoen euro is opgedeeld in twee delen. 90 miljoen euro gaat naar sportverenigingen door een periode de huur kwijt te schelden en 20 miljoen ter compensatie van onder meer omzetverlies voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. De officiële NL Alert app, waarvoor het ministerie van Veiligheid en Justitie gisteren waarschuwde vanwege een privacyprobleem, heeft recent nog een ander beveiligingslek gehad. Daardoor kon de locatie van andere gebruikers worden opgevraagd. De app verwerkt die locatie om gebruikers waarschuwingsmeldingen te versturen op hun locatie. De informatie over de locatie werd echter niet afgeschermd verstuurd en daardoor zouden ook anderen tot op de minuut kunnen achterhalen waar iemand was. Dit beveiligingsprobleem is eind april verholpen. En DJ Morazzo van het radiostation Phoenix heeft aangifte gedaan van bedreiging. De DJ die onder zijn eigen naam Morad El Waliki ook presenteert bij NPO Radio 1... kreeg doodsbedreigingen omdat hij tijdens de Ramadan muziek draait. De bedreiger zegt dat de DJ zich voor moet stellen... dat hij buiten de studio wordt doorzeefd met zeven kogels. De DJ denkt dat dat is ingegeven door fanatiek extremisme. Je zou denken, zegt hij, dat de ramadan het mooiste in mensen naar boven haalt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Het weer verspreidt over het land pittige buien met lokaal onweer en hagel. Tussendoor ook wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. Ook morgen eerst buien, later wat opklaringen en meer zon. Het wordt dan een graad of 13.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré gitana, lo que yo siempre cantaré. cantare. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala doctores cuando se inmala dolores cuando se quema motores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré. quiero siempre cantar, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 En nee, ik voel het niet meer. Als ze willen dat we niet doen, doen we het weer. Als ze toch willen hangen, bro, dan hoef het niet meer. Nee, ik voel het niet meer. Ja, die money is voor stars op mijn Yeah, yeah. Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad. Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven. Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken. En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig. Ik ben mijn drill ones, Ook als het mijn ziel kost. Niets is veranderd sinds de vier nog. Aan deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd. En is die money mijn detox, yeah. En fuck het, maak money, laat ze weten. Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen. Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven. De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het. Ja, maar de clichés zijn waar. En ze willen je zien vallen als je gaat. Ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatst. En get je guala is je enige taak. Yeah. Ja, die money is voor scars op mijn hart. Yeah, Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad. dat ik blow. En ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je die jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook. Yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed. Yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet. We used to not be allowed on top of the roof. Money, money is for scars on my heart. Yeah, yeah, Oh, oh, hoe ik voel alleen maar love in my squad. dat ik flow. Ik was down low, ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd.